Zes uur. Waterbalgemoed met het NOS-journaal. Sportverenigingen mogen vanaf vandaag weer trainingen aan kinderen geven. Tot en met 12 jaar hoeven ze zich niet aan de afstandsregels te houden. Tussen 13 en 18 jaar wel. Kinderen met klachten zijn niet welkom. Verder moet iedereen in sportkleding naar de club komen. Blijven kleedkamers en kantines dicht. En gaat iedereen na de training meteen naar huis. Vanaf vandaag breidt de NS de basisdienstregeling uit met extra intercities. Die moeten ervoor zorgen dat er genoeg ruimte is voor reizigers om afstand te kunnen bewaren. De treinen zijn nog altijd alleen bedoeld voor mensen met vitale beroepen. Ook in Amsterdam wordt de dienstregeling verruimd. In Den Haag en Rotterdam wordt voor de zekerheid extra materieel achter de hand gehouden. De Chinese regering zegt dat de corona-uitbraak in het land genoeg onder controle is... om het uitgestelde volkscongres vanaf 22 mei te houden. De jaarlijkse zitting van de duizenden parlementsleden uit het hele land was eigenlijk voor 5 maart gepland. Voor afgevaardigden van buiten Peking gelden nog wel strenge quarantaineregels. Europese landen moeten wat minister van Nieuwenhuizen betreft, garant staan voor de vouchers die luchtvaartpassagiers krijgen als hun vlucht door de coronacrisis is geannuleerd. De garantstelling moet voorkomen dat de passagiers alsnog met lege handen staan als een vliegmaatschappij failliet gaat. De minister wil ook een Europees garantiefonds voor vliegtickets op de langere termijn. Eddie Pieters Graafland, die wordt beschouwd als een van de beste keepers uit de Nederlandse voetbalgeschiedenis, is op 86-jarige leeftijd overleden. Hij begon in 1951 bij Ajax en stapte later over naar Feyenoord. Bij zijn afscheidswedstrijd in 1970 won Feyenoord de Europa Cup 1. Pieters Graafland kwam ook 47 keer uit voor Oranje. Het weer de dag begint met veel bewolking, terwijl de regen geleidelijk wegtrekt. In de middag is het op een enkele bui na droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files.